Jan van der Putten met het NOS-journaal. 25 mensen hebben gisteren op de A58 een boete gekregen... omdat ze filmend langs een ongeluk reden. Tussen Tilburg en Breda waren drie auto's op elkaar gebotst. Een man uit Roermond kwam om het leven, twee mensen raakten gewond. Op sociale media noemen politiemensen het respectloos dat nieuwsgierige mensen filmpjes maakten, ook van een reanimatie. Iemand zette zijn auto midden op de weg stil, waardoor bijna een vrachtwagen achterop botste. De 25 boetes gaan naar de eigenaren van de kentekens die de politie heeft genoteerd. In Portugal zijn door de hitte tientallen bosbranden uitgebroken. Vooral op een aantal plekken in de Algarve, in het zuiden, zou de situatie ernstig zijn. Een onbekend aantal mensen moest hun huis verlaten. Portugal en Spanje hebben te maken met een hittegolf. Die wordt aangewakkerd door wind uit de Sahara. Op veel plaatsen is het meer dan 40 graden. In Lissabon is gisteravond het hitterecord uit 1981 gebroken. Het werd er toen 44 graden. Het heetst werd het in een stadje in het midden van Portugal. Daar werd een temperatuur gemeten van 46,8 graden. In Zierikzee is gisteravond een man aangehouden omdat hij dronken achter het stuur zat en geen geldig rijbewijs had. Bovendien reed hij in een niet verzekerde bestelbus zonder geldige APK. De man, een man van 40 uit Rotterdam, trok de aandacht van de politie toen hij met gierende banden een parkeerterrein opreed. Toen de agenten bij het busje aankwamen roken ze een sterke alcohollucht. De man had 3,5 keer te veel alcohol in zijn bloed. De Servische president Vucic heeft tijdens de jaarlijkse herdenking van operatie Storm... tijdens de Joegoslavische burgeroorlog fel uitgehaald naar buurland Kroatië. Hij vergeleek het land met nazi-Duitsland... omdat volgens hem de Kroaten wilden leven in een wereld zonder Serviërs. In 1995 verdreven de Kroaten 200.000 etnische Serviërs... die een eigen republiek hadden gesticht. Het weer, zonnig, een paar wolkenvelden, het blijft droog...